Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vraagt het kabinet alsnog om voor ruim 3 miljard euro aan bezuinigingen voor te bereiden. Een motie daarover van D66 en de VVD kreeg voldoende steun in de Kamer op de laatste dag voor het zomerreces. Vorig jaar kondigde het kabinet in het zogeheten aanvullend beleidsakkoord voor 3,2 miljard euro aan bezuinigingen aan voor 2011. Die moesten onder meer worden bereikt via loonmatiging, maar over de invulling van de bezuinigingen zijn tot nu toe geen harde afspraken gemaakt. Volgens de Kamermeerderheid zijn het begrotingstekort en de staatsschuld nu zo hoog dat het kabinet voor Prinsjesdag alternatieve maatregelen moet voorbereiden om alsnog te bezuinigen. Het zou daarvoor moeten zoeken naar draagvlak in de Kamer, maar minister De Jager ziet er weinig in. In Rotterdam zijn de afgelopen avond in recordtempo zo'n 8000 hekken neergezet... langs het parcours voor de proloog van de Tour de France. Het hekwerk stond er uren eerder dan was gepland, zegt de organisatie. Het parcours van de proloog is bijna 9 kilometer lang en loopt van het Zuidplein via onder meer de Erasmusbrug en de Willemsbrug weer terug naar het Zuidplein. De tijdsdruk bij het neerzetten van de hekken was groot, omdat de wielrenners vanochtend vanaf half elf het parcours verkennen en een training afwerken. De proloog van de Tour wordt morgen verreden. Op de Maas bij Broekhuizen in Noord-Limburg is gistermiddag een sleepboot gezonken. Dat gebeurde na een aanvaring met een binnenvaartschip. De twee opvarenden van de kleine sleepboot kwamen in het water terecht. Ze werden gered door de bemanning van het binnenvaartschip. Een hond wordt nog vermist. Het andere scheepvaartverkeer heeft volgens het Korps Landelijke Politiediensten geen last van de gezonken sleeboot. Het weer, vannacht minimaal 20 graden. Overdag vrij zonnig, broeierig en 30 tot 36 graden. Later op de dag is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon.